Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. NAVO-baas Jens Stoltenberg zegt dat hij alle feiten boven tafel wil krijgen rondom de dood van Navalny. De belangrijkste tegenstander van de Russische president Poetin is overleden. Dat zegt het strafkamp waar hij vast zat. Het nieuws komt toch onverwacht, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Zeker in de kringen van zijn, eh, van zijn aanhangers, van zijn collega's, zijn medestanders... dat, daar, eh, dat er grote verslagenheid is, omdat... Eh, we Navarni toch vrij geregeld in beeld zagen. Eh, gisteren was hij ook zelfs eh, te zien in, eh, in een rechtszitting via een videoverbinding. Dat was de Navarni die we eigenlijk altijd ja, kenden. opgewekt, monter, ja, met gevoel voor humor. De moeder van Navalny zegt dat hij nog gezond was toen ze hem maandag zag. Meerdere keren is geprobeerd om Navalny te vergiftigen. Volgens de gevangenis waar hij zat is hij overleden nadat hij onwel werd na een wandeling. Alexei Navalny was 47 jaar. Het COA weet niet of het ze gaat lukken om voor dinsdag het aantal asielzoekers in Ter Apel terug te brengen naar 2000, zoals de rechter heeft bepaald. Er zitten nu nog meer dan 200 mensen te veel. En lukt het niet om dat aantal naar beneden te krijgen... dan moet het coma een boete betalen van 15.000 euro per dag. En Jennifer Lopez komt vandaag voor het eerst in bijna 10 jaar weer met een nieuw album. De zangeres dropte de afgelopen tijd al flink wat teases... maar nu is er ook de rest van het album. Onder meer deze track staat erop... my mother heet This Is Me Now. En zo heet de rest van het album ook. Lo zegt zelf dat het wel eens haar laatste album kan zijn. Dan nog het weer. Nu nog veel buien op veel plekken. Zometeen droogt het op en kan de zon nog even doorkomen. Vanavond en vannacht blijft het droog. Dat is morgen ook zo. Dan een mix van zon en wolken bij een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 vraag je, heb me lief. Buy me something, but there's nothing cheap as yours. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you.